Annette Schut met het NOS Journaal. In Winterswijk zijn drie gewonden gevallen toen een geluidsbox op hen viel. In het centrum was een bevrijdingsfeest aan de gang in het kader van 80 jaar vrijheid. Volgens de regionale omroep heeft een legervoertuig een stroomkabel meegetrokken... die vastzat aan een geluidsinstallatie. Honderden mensen stonden op dat moment naar een bevrijdingstocht te kijken. Er ontstond verwarring omdat bij de tocht ook acteurs meespeelden... die deden alsof ze gewond waren. De drie echte gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hamas heeft ingestemd met een nieuw voorstel voor een staakt het vuren in de Gazastrook. Het voorstel zou inhouden dat Hamas vijf gijzelaars vrijlaat... in ruil voor een staakt het vuren van 50 dagen. De Israëlische regering heeft bevestigd dat ze het voorstel hebben ontvangen... maar het is onduidelijk of Israël ook akkoord gaat. Israëlische media melden dat er een tegenvoorstel is gedaan. Minister Faber geeft geen goedkeuring voor koninklijke lintjes voor vrijwilligers van het COA. Hun werk staat volgens de minister haaks op haar beleid. De weigering is zeer ongebruikelijk, omdat een handtekening van de minister een formaliteit is na een traject. Het COA reageert verrast op het besluit van Faber. Voor een handtekening wordt nu gekeken naar een andere minister. In Uggelen bij Apeldoorn woedde vannacht brand in een oud schoolgebouw. Eind vorig jaar was er veel gedoe rond het pand nadat bekend werd dat er tijdelijk asielzoekers in werden opgevangen. Het is niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan. Wel zijn in het gebouw verschillende brandhaarden ontdekt. Sinds oktober wordt het gebouw gebruikt als crisisnachtopvang als het te druk is in Ter Apel. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal is er kans op een bui. Aan de kust waait het flink en daar wordt het maximaal 10 graden. In de rest van het land een paar graden warmer. Morgen droog met af en toe zon.